Jan van der Putten bij de trashjes die zich niet houden aan de veiligheidsregels moeten voor de rechter komen. Dat vindt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Boink. Samen met een groep ouders doet Boink aangifte tegen een Amsterdamse crash die werd gesloten omdat er te veel kinderen werden opgevangen. Een coalitie van 24 vervoersorganisaties wil dat de politiek meer investeert in mobiliteit. Ze wijzen in een brief van ministeries en alle fracties in Den Haag op de files, het gebrek aan ruimte op het spoor en binnenvaartschepen die wachten voor sluizen. Ook voor treinreizigers, fietsers en voetgangers moet meer geld worden uitgetrokken, vinden de ondertekenaars. Op de Mount Everest is opnieuw een bergbeklimmer omgekomen, derde in vier dagen. Het is een Indiaanse man die bovenop de berg ziek was geworden. Twee Indiërs zijn nog zoek. Vrijdag overleden de Nederlandse alpinist Erik Arnold en een Australische vrouw op de Mount Everest. Per klimseizoen overlijden zo'n zes mensen op de berg. Door de hypotheekrenteaftrek en strakke huurregels af te bouwen... kunnen mensen straks makkelijker een woning vinden die bij hen past en die ze kunnen betalen. Dat staat in een rapport over de woningmarkt van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. Nu zijn woningen relatief duur en zijn vraag en aanbod in de huursector niet in evenwicht, zeggen de bureaus. Van alle baby's die in ons land worden geboren... heeft bijna de helft ouders die niet met elkaar zijn getrouwd. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij stellen die net hun eerste kind hebben gekregen... ligt het percentage nog hoger. Van hen is 52 niet getrouwd. Ouders met een geregistreerd partnerschap... worden door het CBS overigens opgeteld bij het aantal getrouwde ouders. Dan nog het weer, regen. Op sommige plaatsen kan net zoveel vallen als in een hele maand. En tegen de avond van het westen uit geleidelijk droger. De wind is matig tot krachtig uit het noordwesten. En het is met 12 tot 15 graden fris. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vooral in het eh, midden van het land valt zeer veel regen. De files zijn langer dan gebruikelijk. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembrugge 7 kilometer file. Ook tussen Blaricum en Knopend Muidenberg file 8 kilometer lang. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Knopend Vught en Waardenburg 18 kilometer. A4 Rotterdam Amsterdam tussen Delft-Zuid en Zoeterwoude Rijndijk 23 kilometer file. A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 11 kilometer. Door een te hoog de vrachtwagen voor de Wijkertunnel 13 kilometer file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Vanaf knooppunt Kooimeer al. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Velsen en Badhoevedorp 7 kilometer. Tussen, ehm, op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meeren en Nieuwebrug 9 kilometer file. A13 Rotterdam Den Haag tussen Berkel en Roderijs en Prins Klausplein ook 9 kilometer.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 Dat waren de Swing Out Sisters en Breakout. Nou, het is zes over 2. Wij zitten er weer aan de Tolweg Tina. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars, welkom. Eh, goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten Rob. Nee, zeker niet. We zijn er weer, drie uur lang. Uh, Zandvoort op zaterdag live, uw lokale zender ZFM. Met Zandvoort op zaterdag. Nou... Eh, het is in ieder geval één ding. We hebben dit weekend een rustig weekend. Ja. Dit is wel de stilte voor de storm. Want de evenementenagenda voor dit weekend is, eh, er, ja, ziet er vrij rustig uit. Eh, uiteraard zijn er wel mooie sportevenementen van dit weekend. Daarover later meer. Maar vanaf volgende week dan is de rust over. Dan barst het los. Dan barst het los. Dus om half vier, zoals u van ons gewend bent... krijgt u de evenementenagenda. Dus houdt uw pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen het komende weekend... in Zandvoort eh, al die, deze evenementen verdienen natuurlijk uw aandacht. Het is allemaal naar de aanloop naar straks het, de grote familiedagen... van het Max Verstappen, de wandelvierdaagse. U hoort het allemaal al rond de klok van half vier... tijdens onze evenementenagenda. Het weerbericht, ja, eh, het was voorspeld een beetje zon. Nou, die hebben we inmiddels. Maar of dat hij vanmiddag nog een beetje doorbreekt... Eh, want morgen, de vooruitzichten voor morgen zijn een stuk minder... dat hoort u allemaal rond de klok van half drie... tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht. Uiteraard rond de klok van half vijf hebben we dier van de week... en die luistert deze week naar Felix. En het gedicht van de week, ja, eh, ik koester dit weekend even... in verband met de, de, rust daarvan. Dus het gedicht van de week eh, om kwart voor vijf staat in het, in teken van... een heerlijk rustig weekendje Zandvoort. De titel van het gedicht is dan ook Heerlijk Rustig. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort... Eh, de tenniscompetitie is vandaag weer begonnen... en wel de eredivisie gemengd van de KNLTB. En Zandvoort begint vandaag met een thuiswedstrijd... tegen het Haagse LTC Leeuwenberg... En daar is voor ons eh, aanwezig Joop van Es. Tien over half drie gaan we met hem schakelen over de stand van zaken. En natuurlijk eh, aan het eind van deze competitie staat de finale weekend... Eh, wordt verspeeld in Zandvoort, daar Zandvoort vorig jaar gewonnen heeft. Dus dat wordt ook een gigantisch evenement. Wellicht dat daar Joop van Es ook meer informatie over heeft. Uiteraard Pit Report, de hele week, afgelopen week was het Max, Max, Max... Om het zo maar eens te zeggen. Natuurlijk hebben we ook weer nieuws van collega en eh, vanuit de pitlane. Dat allemaal rond de klok van kwart over vier. Sportkort hebben we nog, Zandvoorts nieuws in het kort... Uh, andere wetenswaardigheden die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Dat gaan we doen, Albert-Jan.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 En Duella El Corazon. Welkom bij CFM Radio. Maar we zijn er niet alleen op radio, ook op tv 24 uur per dag. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. en weerbericht. Jordan Kershaw, lekkere muziek uit de jaren 80 zo op de zaterdagmiddag. Dat was I Won't Let Us Then Go Down On Me. Het is inmiddels kwart over eh, twee geworden. Tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Allereerst, politie zoekt getuigen. Afgelopen zondag, 15 mei in de vroege avond... heeft er een verkeersconflict plaatsgevonden op het Kroonboomsveld. Dit conflict liep verschrikkelijk uit de hand en liep uit op een mishandeling. Diverse omstanders en buurtbewoners zijn getuigen geweest van dit voorval. De politie heeft, voor zover wij weten, echter nog geen contact gehad met deze personen... en zou graag hun verhaal willen horen. Bent of kent u iemand die getuige is geweest... neem dan, contact op met 0900 8844, 0900 8844... en vraagt u dan om doorverbonden te worden naar de recherche in Zandvoort. Aanstaande dinsdag is het weer zover. Gemeenteraad eh, gaat weer vergaderen en wel op 24 mei om 8 uur. Op de agenda van de gemeenteraad staan een aantal hamerstukken. Zo wordt de raad verzocht het beleidsplan studieschuld... Studie schulddienstverlening sorry, stevig eh, op eigen benen 2016-2019 vast te stellen... en het college te mandateren nadere beleidsregels vast te stellen... voor het uitvoeren van deze verlening. Ook buigt de Raad zich over een aantal bespreekstukken. Zo wordt er aan de Raad verzocht in te stemmen... met de jaarrekening 2015 en de begroting 2017... en het college toestemming te verlenen de een gewijzigde gemeenschappelijke regeling te treffen... Verder worden de voorzitters van de commissies benoemd. Dat allemaal aanstaande dinsdag 24 mei om 8 uur in het eh, gemeentehuis. In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 mei... zal ProRail vanaf het middernachtelijk uur werkzaamheden... aan de spoorlijn Zandvoort-Haarlem verrichten. De laatste twee stoptreinen komen derhalve te vervallen... en zullen door bussen vervangen worden. Na verwachting zullen de werkzaamheden voor aanvang van de reguliere dienstregeling klaar zijn. De te verwachten extra reistijd ligt tussen een kwartier en een half uur. En dat allemaal in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 mei. En onder het kopje L'histoire se répète, oftewel de geschiedenis herhaalt zich. Op vrijdagavond zet u het vast in uw agenda 3 juni... voorafgaande aan de familieracedagen Driven by Max Verstappen... komt hij weer naar het Raadhuisplein. Vorig jaar kwam hij, kwam hij ook daar naartoe en nam hij zijn Toro Rosso mee. Dit jaar neemt hij hoogstwaarschijnlijk zijn Red Bull RB12 mee. De bolide waarmee hij afgelopen zondag zo'n prachtige en historische zege... op het circuit van Catalonië behaalde. Zeker is dat er een handtekeningensessie en een bordesscène... het lijkt wel een koning... <laughs> Ja, mooi hè? <laughs> bij het Raadhuisplein op het programma staat. De verwachting is dat Max en zijn team tussen half acht en acht uur... naar het centrale plein van Zandvoort komt. Zet u dit in de agenda, autoliefhebbers, op 3 juni... de vrijdagavond voorafgaande aan het Max Verstappen weekend... tussen half acht en acht uur Max Verstappen... met zijn wellicht Red Bull RB12 op het Raadhuisplein tijdens de balkonscène. En hij zal ongetwijfeld de motor weer even laten horen. Dankjewel Albert-Jan voor het Zandvoorts nieuws in het kort. Wat eh, ook eh, na te lezen is op de CFM-app. En die kan je nu gratis downloaden in de diverse stores. I worry about nothing. I am wearing I'm sitting pretty but I know you them I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on the night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, work, work, work, work, work, work, but you gotta put it. I'll make it feel like a vacate, turn the bed into an ocean. We don't need nobody, I just need your body. Nothing but sheets in between us, ain't no getting off early. I know me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Ooh, she the babe. I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose. She finesse. I fight boom, she take that. op een rij op de zaterdag bij CFM. Jor, is eerste eh, de nieuwe single uit eh, de Euro Breakdown. De hitlijst van eh, CFM die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5 met Maurice Mulder. Dat was Fifth Harmony. En work from home. Ja, is een hele mooie om gewoon lekker thuis te werken, Albert-Jan. <laughs> Ja. toch? Ja, helemaal goed. Ja. ja. En daarachteraan hoor je de Pasadena's en Riding on the Train. Ja, zojuist in het uh, nieuws in het kort had je het over de trein. wat? Binnenkort rijdt hij niet in de nacht. Nee, klopt. Dat was eh, nog even eh, voor degenen die dat nog even willen noteren. In de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 mei... zal ProRail vanaf het middernachtelijk uur... werkzaamheden aan de spoorlijn Zandvoort-Haarlem verrichten. De laatste twee stoptreinen komen daardoor te vervallen... en zullen door bussen worden vervangen. Oké, en nou naar uh, Heijn? Ja, klopt. Ook nieuws op het gebied van Albert Heijn... en wel in het kader van Zandpunt. Eh, nu de werkzaamheden van het project Zandpunt bijna zijn afgerond... kan de Albert Heijn worden verbouwd. De Albert Heijn sluit op woensdag 1 juni 2016 om 5 uur haar deuren. Thomas Verhoek, de bedrijfsleider van Albert Heijn in Zandvoort, vertelt... De winkel wordt in vier weken omgetoverd tot een van de mooiste winkels van Nederland. De winkel wordt qua oppervlakte ongeveer twee keer zo groot... en het assortiment wordt vernieuwd. De ingang van de winkel wordt verplaatst naar het Raadhuisplein... en er komt een tweede ingang aan de Grote Krocht... in de vorm van een doorloopwinkel. Daarnaast wordt de winkel verbonden met de parkeergarage... en kunt u uw boodschappen eenvoudig via de roltrap naar uw auto brengen. De opening van de vernieuwde winkel van Albert Heijn staat vooralsnog gepland op woensdag 29 juni 2016. Thomas Verhoek nogmaals, natuurlijk nodigen wij u van harte uit... om gezamenlijk de nieuwe winkel te openen. Graag zien wij dan u wederom in onze winkel. Meer informatie over de opening vindt u uiteraard op de Facebookpagina van Albert Heijn Zandvoort. Dus hou u er rekening mee. Vanaf 1 juni eh, aanstaande of vanaf 5 uur is uh, Albert Heijn dicht en wellicht op 29 juni, zoals gepland... Uh, gaat hij weer open. En ik ben heel benieuwd hoe die winkel eruit gaat zien.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 Je hoorde ze met Stal de Show. Zo, en dan gaan we het even hebben over het weer eh, voor de komende dagen, Albert-Jan. Hoe gaat dat eruit zien? Vandaag wordt er met een matige tot vrij krachtige zuidelijke wind warme lucht aangevoerd... waarin de temperatuur oploopt naar waarde van omstreeks de 23 graden. Verder is het over het algemeen bewolkt, maar zo nu, nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Vanavond en de komende nacht komt het tot enkele buien op een passage van een koufront... verbonden aan een depressie eh, genaamd Barbara. En deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De zuidenwind waait matig en de temperatuur wordt niet lager dan een graad of 15. Morgen is eh, een geheel ander plaatje, want morgen overheerst de bewolking... en in de ochtend valt er geruime tijd regen. In de middag is er een buienkans, maar er zijn ook droge perioden. De zuidenwind draait naar west en neemt in kracht af... en de temperatuur stijgt naar een graad of 16 tot en met 18. En na morgen is het licht wisselvallig met maandag regen... en daarna een tweetal droge dagen. Later in de week is er weer een buienkans. De temperatuur is aanvankelijk een graad of 14 of 15, wat aan de lage kant... Maar vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog... en aan het eind van de week liggen de maxima rond of zelfs boven de 20 graden. Aldus Rico Schreuder. Wauw, dus eh, best wel redelijk weer de komende dagen. Ja, dinsdag, woensdag droog. Dat is wel even belangrijk voor mij om te weten. Oké, want? <laughs> Een cabriootje. <laughs> Een cabrio, ja inderdaad, je gaat hem weer ophalen. Hij, ja, hij komt weer van stal. Nou, helemaal goed. Heel veel plezier ermee weer is na te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. En hier is Gotta slow up, gotta shake this high. Gotta take a minute just to ease my mind. Cause if I don't walk, then I get caught out. And I'll be falling all the way down. Hundred, hundred, hundred, hundred headlights making me blind.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 kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Eh, ik zou hem gewoon uitzetten. Maar je kan hem ook gewoon opbergen. Je kunt ook uw radio van zeven hoog naar beneden laten vallen. En kijken hoe sterk die is. <laughs> Nee, hè? Ach, gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast op CFM vanuit Zandvoort. En niet vergeten hè, van de zomer je radio meenemen naar het Zandvoortse strand en genieten van het mooie weer. Nou, vandaag eh, schijnt ook eh, wel een klein beetje de zon, dus dat betekent mooi tennisweer op Tennispark de Glee. En zo dadelijk gaan we naar Jo toe, want de eredivisie is al daar gestart. the hip the hip it to the hip, hip hobby.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 Dan kreeg je nog eh, Joe Bataan en Rappo, eh, Repo Kleppo en eh, noem maar op allerlei van dat soort muziek. Het is 11 minuten over half drie geworden bij Zalvoort op zaterdag. Nogmaals een hele goede middag. En we gaan even naar Tennispark De Glee, want daar is Joop Fres vandaag daar gespeeld. De eerste eredivisiewedstrijd. Goedemiddag jou. Eh, goedemiddag Rob en luisteraars uiteraard. Ja, welkom op de glee. Eh, lekker warm, mooi weer, waait een klein beetje. Eh, het is niet te zonnig, dus het is niet te heet voor de spelers, maar allemaal lekker. we zijn om 12 uur begonnen hier met uh, eerst de damesdubbels, zoals nog gebruikelijk. En de eerste dame van Zandvoort is Cindy Burger. Die kennen we natuurlijk al. Die heeft al een poosje in Zandvoort gespeeld. Eh, die is weg geweest ondertussen. Die, die is weer terug. Die was de eerste dame die speelde tegen Svetlana Papira en K Kava. Nou ja, ja, bijvoorbeeld. <laughs> Zorg weer. Nou, dat zag in het begin eh, heel erg slecht uit van Zandvoort. Uh, bijna een tennisbal voor mijn hoofd. Um, Cindy Burger die kwam de eerste set met 1-6 eh, eh, eh, heeft ze die verloren. En in de tweede set heeft ze het even recht gezet met 6-2. Ja, dan moet die derde set komen. Dus dat natuurlijk altijd een dubbeltje op zijn kant. Nou, het zat genoeg conditie blijkbaar en ook genoeg vernuft in huis om die, tweede set, die derde set ook met 6-1 te winnen. Aan de andere kant was het veel spannender. Daar was uh, Leslie Kerkhoven, die eh, speelde tegen, moet ik even kijken, Mandy Wagenmaker. En dat is een powerhitter. Dat is ongelooflijk. Die, die, meid heeft een gigantisch harde slag. Niet normaal. Heeft ook diverse aces geslagen. Wat eigenlijk op dit niveau niet al te vaak voorkomt. Maar goed, eh, dat heeft ze dus wel gedaan. En die Mandy Wagenmaker die pakte de eerste set in de tiebreak. Met 6-7. En dat ging dan via de stand van 4-1 voor Zandvoort. 1. En toen 5-2. En toen werd het toch nog 6-6 en 6-7 uiteindelijk voor Leeuwenberg, de tegenstander van Zandvoort tweede set. Ja, toen heeft uh, uh, Leslie Kerkhoven zich behoorlijk herpakt. Uh, komt met 3-2 voor en werd 4-2, 5-2 6-2. En de oefening voor die tweede set. Ja, die derde set die is zojuist afgelopen. Dat was ook weer een dubbeltje op zijn kant. Kon alle kanten op. De vijfde hier brak Leslie Kerkhoven terug. Uh, kwam het eh, op 5-5 op een gegeven moment. En 6-6. En in de tiebreak werd het 7-3. Eh, 7-3, ja, inderdaad voor Leslie Kerkhoven. op baan 1 is nu bezig op de Scots-Griekspoor tegen Sander Arends. Arends liet zich in de derde game behandelen door een fysiotherapeut. heeft ook die eerste set verloren met 6-1. En staat nu met, staat, even kijken, Griekspoor staat met 1-0 voor. En hij staat te serveren. Met andere woorden, eh, Arends is eh, gebroken in de eerste game van de tweede set. En de tweede partij van de heren, die moet beginnen. Dat is eh, Tellen Griekspoor, de jongste broer van de heren Griekspoor. Die speelt tegen Jasper Smit, een hele lange man. Dus dat... Nou, laat mij benieuwen wat, wat, daar allemaal uit gaat komen. Daar komen straks wel op Rob, want het is het was tussenstand. staat met 2-0 voor tegen Leeuwenberg. Oké, ja, wat kan je vertellen over die, die ploeg Leeuwenberg of die tennissers? Ja, eh, nieuw in de eredivisie in ieder geval. Ik heb nog nooit van ze gehoord. En uh, ja, één buitenlandse speelster dan, eh, die heeft dan niet gewonnen. Eh, goed, dat is een pluspunt voor Cindy Burger. En voor de rest, ja, afwachten. Ik weet het niet. ik durf het niet te zeggen. Ik denk dat uh, Tellen Griekspoor het niet gemakkelijk zal krijgen. Of hij kan winnen, dat, ja, nogmaals, dat zien we straks wel. Ik denk dat de Scott, broer, een van de tweeling trouwens, het veel makkelijker zal hebben. Die staat in 6, even kijken, 2-6. 6 en 1 eh, en 6 eh, 1 en 1 0 voor. Oké, okay, dankjewel Joop. En uh, straks komen we uiteraard weer bij je terug. Ja, graag op. Uh, ik, ik merk het wel. the Captured effortlessly, that's the way it was.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 origineel van Chaka Khan. Je hoorde Ain't Nobody, de single inderdaad uh, in de desuitvoering van Felix. Zo dadelijk gaan we het hebben over het beste strandpavioen van 2016. Like zaterdagmiddag eh, in de studio van CFM. Met deze van Meetje Laser en Light It Up. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan heel eenvoudig via wwwcfm livenl En dan kan je gewoon meekijken tijdens eh, deze uitzending van Zandvoort op zaterdag. Wat is jouw favoriete strandpavioen, albert eh, daar laat ik mij even niet over uit. Waarom niet? Nee, dat is politiek correct Oké, is dat. Maar je kan gaan stemmen op, je, op jouw eh, favoriete paviljoen. Dat kan. Iedereen eh, kan weer stemmen. Want ook dit jaar wordt wederom voor de tiende keer... de verkiezing van het beste strandpaviljoen 2000... in dit geval 2016, is gestart. De strijd om het beste strandpaviljoen van 2016 is van start gegaan. Zoals elk jaar wordt weer gezocht naar het beste strandpaviljoen. Overal en in de verschillende categorieën. Vanaf nu kan een ieder op strandverkiezing.nl strandverkiezingen.nl zijn stem uitbrengen op zijn favoriet. Bij de Zeemeel in Noordwijk wordt donderdag 7 juli de winnaars bekendgemaakt. Stemmen, zoals gezegd, op de paviljoens in Zandvoort... doe je op www.strandverkiezingen.nl www.strandverkiezingen.nl Als u uw stem uitbrengt, maakt u wekelijks kans... op een geheel verzorgde barbecue voor vijf personen... en uiteraard op een locatie naar keuze. Dit jaar zijn de mystery guests nog belangrijker geworden voor de verkiezing. De 40 populairste zaken worden namelijk twee keer bezocht door anonieme beoordelaars. Hiervoor zijn 80 mystery guests nodig. Wilt u hier ook aan meedoen? Schrijf dan, eh, u dan nu in, want uiteraard worden alle kosten vergoed. Voor meer informatie over het opgeven voor de mystery guest... gaat u ook naar www.strandverkiezingen.nl www.strandverkiezingen.nl de verkiezing strandpaviljoen van het jaar wordt jaarlijks gehouden... Eh, om de strand- en binnenwaterpaviljoens te promoten... en het imago te versterken. De wedstrijd is een initiatief van Strand Nederland... Partners zijn eh, Stichting Nederland Schoon, Koninklijke Horeca Nederland... en BTC Holland en Marketing en Horeca Vakblad Entree. Zoals gezegd, dit jaar worden verkiezingen voor de tiende keer georganiseerd. Oké, stem dus op eh, strandverkiezingen.nl. En uiteraard wel een strandpavioen voor Zandvoort kiezen, hè? Lijkt me wel eh, duidelijk, toch, Albert-Jan? Lijkt me erg voor de hand, Jawel, jawel. www.strandverkiezingen.nl En eh, laat jouw stem niet verloren gaan. Hier is Laura Brenneken.